Ondertussen zijn op andere plekken in Iran mensen de straat op... omdat het 40 dagen geleden is dat Masa Amini om het leven kwam. Duizenden mensen liepen een protestmars naar haar woonplaats... In zeker drie steden waren er confrontaties tussen ordentroepen en mensen die meeliepen. Een kwart van alle ongelukken op de weg in Nederland gebeurde vorig jaar in Zuid-Holland. Blijkt uit cijfers van verzekeraar Independer. In kwart van het land was er een toename van het aantal verkeersongelukken. Onderzoekers zeggen dat het komt omdat mensen na de lockdowns weer de weg op gingen. De veiligste gemeente is het eiland Schiermonnikoog. Daar gebeurde volgens de verzekeraar geen enkel verkeersongeluk, maar daar rijden ook bijna geen auto's. De webshop meet.com is uit de lucht en je kan er niets meer bestellen. Volgens de Britse website is het wel tijdelijk. Het bedrijf zit al een tijd in financiële problemen. Meet verkoopt stoelen, lampen, kasten. Heeft in Nederland één showroom in Amsterdam. Tijdens corona ging het nog erg goed toen mensen veel spullen kochten voor hun huis. Maar de vraag is afgenomen. Vorige maand moest al een derde van het personeel weg. En misschien heb je het vorige week meegekregen. De beelden van de nieuwe Call of Duty game Modern Warfare 2. Daarin is onder meer de Oude Kerk op de Wallen in Amsterdam te zien, vertelt deze journalist van Tweakers. Ik denk dat iedereen die daar ooit geweest is, de kerk meteen herkent, het omliggende gebied meteen herkent. Het is natuurlijk wel eh, wat, wat opgekuist, zoals de Vlamingen zouden zeggen. Dus je ziet niet uh, daadwerkelijk de dames van plezier achter de ramen zitten, maar je herkent wel degelijk eh, de wallen en het, het gebied daaromheen. Niet iedereen is enthousiast. In het spel wordt namelijk het Conservatorium Hotel zonder pardon aan gort geschoten. De manager van het hotel is daar niet blij mee. Tegen de Volkskrant zegt hij... De game reflecteert op geen enkele wijze onze kernwaarden. En wij betreuren dan ook onze kennelijke ongewenste betrokkenheid. Ze kijken nog of ze stappen willen ondernemen tegen de makers van Call of Duty. Het weer, het is droog en helder. Morgen schijnt de zon geregeld tussen de wolken door.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 All my tears being used all on another love, another love. All my tears. Thank scream If I'd cross your ugly ass one day I don't need really got you far. My middle finger on your feet. When I posted about my first award.